Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De ontploffing van een tankwagen met olie in Pakistan... heeft aan zeker 120 mensen het leven gekost. Er zijn zeker 90 gewonden. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Pakistan. De truck was met 25.000 liter olie op weg van Karachi naar Lahore. De vrachtwagen zou zijn omgeslagen toen de chauffeur met te hoge snelheid een scherpe bocht nam. Daar kwamen veel mensen op af die hoopten wat olie te kunnen aftappen. Getuigen zeggen dat iemand een sigaret opstak op de plek van het ongeluk. Daardoor zou de olie hebben vlam gevat, waarna de tankwagen explodeerde. De VN slaat alarm over cholera in Jemen. Het aantal mensen dat er lijdt aan de dodelijke infectieziekte is gestegen tot meer dan 200.000. De Verenigde Naties zeggen dat cholera al zeker 1300 mensen het leven heeft gekost. Het dodental loopt waarschijnlijk verder op Dagelijks raken 5000 mensen besmet. In vrijwel alle delen van Jemen is cholera inmiddels opgedoken, zeggen de VN-organisaties. Onder de zieken en de doden zijn veel kinderen. Door de burgeroorlog hebben miljoenen mensen geen schoon drinkwater. Daardoor kan cholera zich snel verspreiden. In de puinopen van de aardverschuiving die gisteren een Chinees bergdorpje heeft getroffen... zijn tot nu toe 24 lichamen gevonden. Er worden nog ruim 100 mensen vermist. Zo'n duizend reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden... maar de hoop dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald... neemt met het uur af. Tegenstanders van de kerncentrales in Tihange en Doel in België... houden vanmiddag een massale demonstratie. De organisatoren verwachten zo'n 60.000 deelnemers, onder wie ook Nederlanders. Het is de bedoeling dat er een menselijke keten van 90 kilometer wordt gevormd... van het Duitse Aken naar Tihange via Maastricht en Luik. De actievoerders eisen dat de kerncentrales sluiten omdat ze niet veilig zouden zijn. Beide centrales worden geregeld stilgelegd vanwege storingen. Het weer. De dag begint grijs met hier en daar wat motregen. Later is het overal droog met soms een beetje zon. Het wordt 17 tot 23 graden. Morgen ongeveer net zo warm, maar wel iets meer zon. Dit was het ZFM.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 Mijn naam is Charles Duijf, vanmorgen de weekend duit in het zakje En beginnen we met het aangename geluid. Althans, mijn oortjes worden gestreeld door deze klanken van de eh, Re Littenauer. En dan eh, zitten we nog een beetje in de nacht. Night Rhythms, zo heet het nummer. Geen fel zonnetje vanmorgen. Dat gaf voor mij dan weer het voordeel dat ik vanuit het Bloemendaals eh, richting Zandvoort... niet te maken kreeg met eventuele files onderweg. Eh, dat is wel lekker relaxed uh, rijden natuurlijk. maar, maar ja, de, de, de die vinden dat minder gezellig natuurlijk... dat er geen zonnetje is. Ik ga voor ze duimen hoor, want het komt helemaal goed. We gaan een autje draaien, speciaal voor al die strandexploitanten. strand Paviljoen exploitanten, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En uh, uh, mensen, Louis, die doet het nog steeds prima hoor. En hij is nog gigolo. Luister maar. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, the sin. There will come a day and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a jiggle Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance oh, what this is. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a jiggle dose. Life goes on without me, cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody kiss your mouth just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, cause I ain't so bad that. And I'm a singer. Time. She will only be bal de boze bat, blibop. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody that cares for me. There's nobody that cares for me. Nobody that cares ever zungle about. I ain't got nobody. Nobody, nobody kiss for me. There's nobody kiss for me. I'm so sad and lonely. Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Want some sweet mama come and rescue me, cause I ain't so bad. And I sing up. Nobody Cares For Me. Nou, wij wel hoor, Louis. En ik zei het net al, je doet het nog prima. We kennen hem natuurlijk allemaal van Bonacera. Uh, maar eh, nou, ik zeg van u... Ik zeg tegen u vanmorgen gewoon lekker even Bonacera. Uh, om gewoon de zondag even lekker te beginnen met CFM Jazz klonk toch best wel jazzy. En dat deed het ook vroeger, luisteraars. In de huiskamer van mijn ouders. ik ben enig kind, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ehm, <laughs> maar als ik dan s ochtends beneden kwam... En dan sliep ik nog wel eens uit. Als, hè, als kind doe je dat natuurlijk. Als je, als je ouder wordt, dan, dan ben je heel vroeg wakker. Althans, ik wel. Ik ben s ochtends al nou, een uur of zes. Dan eh, hoef ik de wekker niet te zetten. Want dan word ik spontaan wakker. Meestal ook vroeg op. Um, maar vroeger dus bij mijn ouders thuis ging dat anders. Kwam ik half tien beneden. Lekker kopje koffie, wat je tegenwoordig koffie verkeerd zou noemen. Hè, met een eh, klein schepje buisman. En gewone koeienmelk erin. En dan had mijn vader eh, die had toch ook wel een beetje dat eh, gevoel van de blues. Alleen een hele andere bluesfiguur als je tegenwoordig zou verwachten. Heb ik het over Guy Mitchell. Maar heus mensen, die zong echt de blues. Luister maar. Singing the Blues met Guy Mitchell. felt more like singing the blues. Cause I never thought that I'd ever lose your love. Why do you do me this way? Well, I never felt more like crying all night. Cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream is gone, I thought was mine. There's nothing left for me to do. Cry over you. Cry over you. Well, I never felt more like running away. But why should I I couldn't stay without you. You got me singing thought that I'd ever lose your love. why do you do me this way? Well, I never felt more like crying all night. Cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. Oh, the moon and stars no longer shine. The dream is gone, I thought was mine. why should I go? Cause I couldn't stay without you. You got me singing the blues. Ja, voor mij nostalgie ook. Eh, voor u waarschijnlijk, want het is een hele tijd terug hoor... dat Guy Mitchell eh, een grote ster was in Amerika natuurlijk. Met de Singing the Blues. We gaan nog even een klein eh, beetje wakker worden... met een klein vleugje honing in de thee, als je geen koffie neemt. Eh, en Taste of Honey, wat vindt u daarvan? Eh, met Herb Albert en zijn Tijuana Brass. Honey. Een eh, heerlijk eh, zoet lepeltje honing om eh, de ochtend van zondag. Het is vandaag alweer de 25 juni te gaan beginnen met ZFM Jazz. Zult u zeggen, ja jazz, een hoop mensen die dan het over jazz hebben... die willen allemaal koperwerk horen en dan staan ze allemaal te improviseren... en zo lijkt net of ze aan het stemmen zijn. Dat is niet zo mijn ding, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik, ik probeer dat een beetje... Een beetje ja, Althans voor mij dan een beetje licht te houden. En ook, ook voor de luisteraars, want die zondag moet je toch een beetje rustig beginnen. Vindt u ook niet? Bent u een piekeraar? Dat vraag ik me over. Eh, bent u veel met, met, met de zorgen van het leven bezig? Bent u een maler? Ligt u s'nachts uren wakker te denken van... Uh, eh, dan nou moet ik nog dit en dan nou moet ik nog dat. En ik maak me zorgen om de rekening van de belasting. En ja, dat kan je allemaal nou wel doen.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 Nou, die heeft u misschien nog wel herkend. Want het is een dame die eh, het er altijd over heeft... dat ze het een keertje, eh, eigenlijk een keertje eh, met het vliegtuig erop uit wil. One day I'll fly away. En dan heb ik het natuurlijk over Randy Crawford... Zullen we verliefd worden met elkaar, luisteraars? Is, het, is dat wat? Zullen we verliefd worden? Kom op, let's fall in love. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why.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 Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Nou, verliefd worden op een dame met zo'n sensuele stem en dan ook nog een. Uh, aardig uiterlijk. En dan heb ik het over Diana Kroll. Dat is toch niet zo moeilijk, luisteraars. Maar nee, voor je het weet, dan eh, ben je de klos. <laughs> zo gaat dat. Laura Vici, dat is natuurlijk een zangeres van Nederlandse bodem. En eh, die mogen we ook wel eens eventjes eh, aan het woord laten.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 zal ik dit wel of zal ik dit niet doen? Eh, als je naar Schiphol gaat, denk je bij... ik moet wel op tijd zijn, want tegenwoordig bij die douanecontrole... dat is een puinhoop op Schiphol uren in de rij staan en dan maar hopen dat je je vlucht haalt. Daar heb je overigens helemaal geen probleem mee. Als je gewoon lekker met eh, Marco Poblé in het eh, vliegtuig stapt. Luister maar, come fly with me. Schiphol komt niet eens in de buurt. Schiphol komt niet eens in de buurt.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 wel een nummer van Buddy Rich vanuit de Big Band. En nu heb ik gekozen voor een live uitvoering van Groovin' Heart. De band van Buddy Rich. live gespeeld. Het eh, orkest van Buddy Rich. Met natuurlijk een uh, terecht applaus voor, dat geweldige, eh, voor de geweldige big band. Groovin' Heart, zo heette het nummer. We gaan op deze zondag, de 25 juni... Oh ja, ik realiseer me ineens... Ja, u, u kunt ook best natuurlijk naar een herhaling luisteren. Ik geloof de dinsdag en de vrijdag, dan wordt het allemaal herhaald. maar het maakt niet uit of het dan zondag is, of het nou dinsdag is... of dat het dan vrijdag is we hebben altijd wel een beetje liefde voor u te koop. En dan schakel ik altijd, dan bel ik altijd even met Lyle Hampton. En die zegt dat dat meteen een love sale. drummer Buddy Rich. Eh, nou weet ik niet waarom het nou aangekondigd staat als een, eh, een, nummer van Lionel Hampton. Hij speelde wel mee natuurlijk op uh, Want dat is natuurlijk een van de werelds meest bekende en, en, misschien ook wel de beste vibrafonist. en Oscar Peterson op, op de toetsen. Want die heeft u waarschijnlijk aan de, de wijze waarop hij dat doet op de keyboards... heeft u dat natuurlijk al lang herkend. Nou, in ieder geval, ik heb hem toch eventueel graag voor u gedraaid, luisteraars. <laughs> Eh, en we gaan over naar een eh, heel ander werkje nu. Is maar goed ook, want als je elke keer hetzelfde speelt, daar, daar is natuurlijk niks aan. We gaan naar Joni Mitchell. En uh, Joni Mitchell, die heeft zulke mooie nummers opgenomen. Both Sides Now en Answer Me. Maar ook als het stormt, zeg maar. Als het een beetje, beetje winderig is. En dan heeft ze het over stormy weather. dancing together. I'm weary all the time, all the time. if he's gone to stay. That old rocking chair's gonna get me. Every night I pray that the Lord above will let me walk in the sunlight once more. I can't go on. Everything I have since my man and I ain't together. Keeps raining all of muziek om eh, eventjes helemaal bij te komen. Misschien heeft u eh, zojuist wel lekker, een lekker bakje koffie. Niet met appeltaart erbij, hè? denk om de lijn mensen, denk om de lijn. Eh, gewoon rustig aan op de zondag, een lekker bakje koffie. En dan genieten van ZFM Jazz, daar luistert u nog altijd naar. Tot 12 uur vanmorgen natuurlijk met een beetje gevarieerd jazzy repertoire. Nou, dan gaan we verder met... even kijken wat ik voor nu... Oh ja, Count Basie. En die heeft een prachtige uh, remix eh, op laten nemen in 1994 al. Alweer een tijdje terug. Alweer uh, 23 jaar, nee, 13 jaar geleden. Uh, Count Basie met Splanky. vroeg op de morgen zou ik mezelf geen rekenwonder willen noemen. Want ik, ik had het net over 17 jaar geleden of zo. Ik weet niet, meer, ik weet niet eens meer wat ik zei. Maar in ieder geval, het is in 1994 opgenomen. 6 tot 2000 en 17 in 2000 is dus 23 jaar geleden. je moet het wel goed zeggen. Ja, ik ben nog niet helemaal wakker zo vroeg in de morgen. Moet u me maar niet kwalijk nemen. Eh, we gaan gauw verder met muziek, want dan eh, heeft u daar niet zo'n erg in, eh, zou ik maar zeggen. Honey Suckle Rose. Fats Walter. uh, met Jane Monheit. Every honeybee feels with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows rose, honeysuckle rose. I don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seeps the honey fair. it drips. Your conviction, goodness knows, honeysuckle rose sick, every honeybee Fits with jealousy, wound as she out with me I don't blame them, goodness knows Honeysuckle rose When you're passing by, flowers droop and sigh And I know the reason why You're my sweet goodness knows Honeysuckle rose Don't bash a woo girl You do my cup your home, my Shubabu hooker, and it's sweet, so sweet when you stir it up. When i take a sip from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your conviction, goodness knows, honeysuckle rose. you're out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh. And I know the reason why you're much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. Don't buy sugar. Your sugar is you to touch my cup. You're my sugar, and it's sweet when you stir get up when take a sip from your tasty lips.